Zes uur. Dit is Maud met het innovation. Journal. schoonmaakactie langs de Noordzeekust heeft ruim 19.000 kilo afval opgeleverd. Dat is zo'n 7.500 kilo meer dan tijdens de actie van vorig jaar. De rommel werd in twee weken tijd verzameld door zo'n 2300 deelnemers. De meeste troep kwam van boten en schepen, maar er zijn volgens de Stichting Noordzee ook opvallende vondsten gedaan. Zo vonden de vrijwilligers flessenpost uit Engeland, een wc-bril en een koeienhuid. Het RIVM gaat samen met andere instituten de verspreiding van het nieuwe tekenvirus TBE in Nederland in kaart brengen. Het virus kan leiden tot een hersenvliesontsteking. Het RIVM krijgt tientallen keren per week vragen van mensen die bezorgd zijn. Volgens het RIVM is de kans om het nieuwe tekenvirus op te lopen erg klein. Het is alleen gevonden op de Sallandse en Utrechtse heuvelrug. Voor zover bekend is tot nu toe één Nederlander ziek geworden door het TBE-virus. In Kamperland en Zeeland is een wielrenner overleden na een valpartij. De man van 73 was vanochtend met een groep wielrenners aan het fietsen... toen hij waarschijnlijk onwel werd. Er is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. Bij een brand in een vluchtelingencentrum in de Duitse deelstaat Hessen zijn zeker tien mensen gewond geraakt. Duitse media melden dat de meeste rook hebben ingeademd. Volgens de brandweer staan zo'n twintig wooncontainers in brand. De rook is tot in de weide omtrek te zien. In het opvangcentrum in Kassel zitten 800 vluchtelingen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weer trekken wolkenvelden over het land met hier en daar wat opklaringen.